Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft de levering van militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne weer hervat. Dat is het resultaat van gesprekken in de Saoedische stad Jeddah. President Trump stopte met militaire hulp en het delen van inlichtingen... na de botsing met president Zelensky in het Witte Huis. Maar volgens de VS is die pauze niet meer nodig. In Jeddah heeft Oekraïne ook ingestemd met een Amerikaans voorstel... voor een onmiddellijk staakt het vuren met Rusland van 30 dagen. Dat plan wordt later deze week aan Rusland voorgelegd. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO... voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. De afspraken bevatten onder meer een stapsgewijze loonstijging van in totaal 7,5 procent... Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van personeel. Zo hoeven medewerkers voortaan niet meer alleen op huisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen. En ook hoeven ze niet langer hun achternaam op hun naamplaatje te zetten. Portugezen kunnen binnenkort voor de derde keer in drie jaar naar de stembus. Het parlement heeft het vertrouwen in het kabinet opgezegd. De premier wordt beschuldigd van corruptie. Premier Montenegro ontkent die beschuldigingen... en is van plan zich bij nieuwe parlementsverkiezingen weer verkiesbaar te stellen. Tennisser Tellen Griekspoor staat voor het eerst in zijn loopbaan... in de kwartfinales van het toernooi van Indian Wells. Hij versloeg in twee sets de Japanner Watanuki. Indian Wells wordt na de vier Grand Slams gezien als een van de belangrijkste tennistoernooien. De laatste keer dat hier een Nederlander in de kwartfinale stond was Shanks Schalken in 2000. Griekspoor neemt het in de kwartfinale op tegen de Deen Holger Rune. Het weer. In het westen kan een bui vallen. Verder is het droog bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen een mix van wolken en zon met af en toe een bui.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 My time. did the root was wrong. us to stop. And this leads instead of easy to fall. You know I've been sitting and cussing and telling no that they didn't win the league. Wanna come again, again and again.